Gert met het NOS-journaal. Latijns-Amerika is getroffen door een ongekende stroomstoring. Een Argentijnse energieleverancier zegt dat de stroom in heel Argentinië en Uruguay aan het begin van de ochtend is uitgevallen. In totaal 48 miljoen mensen hebben er last van. Ook delen van Brazilië, Chili en Paraguay zijn getroffen. Mogelijk is de storing zo groot doordat de elektriciteitsvoorzieningen in de landen met elkaar verbonden zijn. Er zijn berichten over treinen die niet meer kunnen rijden en verkeerslichten die zijn uitgevallen. De jaarlijkse Katie Cotty-lezing in Amsterdam... voorafgaand aan de viering van de afschaffing van de slavernij gaat niet door. Er is ophef ontstaan over de historicus die zo spreken. Volgens de Surinaamse website Waterkant onderhoudt hij banden met president Bouterse. De historicus en publicist Sendu Hira zou hebben gezegd dat Bouterse niet aanwezig was bij de decembermoorden. Hira zou op 29 juli spreken in het Scheepvaartmuseum. Aanvankelijk verdedigde de organisatie zijn komst. Nu zegt de organisatie dat de lezing vanwege de ontstaande onrust niet doorgaat. In Israël heeft de vrouw van premier Netanyahu een schuldbekentenis afgelegd in een corruptieaffaire. Daarmee komt er een einde aan een zaak die jaren heeft gesleept. De 60-jarige Sarah Netanyahu moet een boete betalen... maar ontloopt door de schuldbekentenis een mogelijke gevangenisstraf. Wel heeft ze nu een strafblad. De zaak draait om misbruik van overheidsgeld. Kern van de beschuldiging was dat ze voor tienduizenden euro's door restaurants had laten cateren. Dat was in strijd met de overheidsregels, omdat ze in de ambtswoning een kok tot haar beschikking had. Premier Netanyahu zelf is verwikkeld in drie corruptieaffaires. Alle beschuldigingen heeft hij tegengesproken. Het weerperiode met zon en een enkele bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Ook morgen zon, bijna overal droog, dan 22 tot 27 graden. Dinsdag op de meeste plaatsen zomers warm...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 doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het pak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, Get paid voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja, nu gaan we heel hard plan gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard plan gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, road. Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn niet day one. Jij weet alles a one. jij hoopt dat je mee kan Maar we moeten gassen, maar nigger. je deed lang I real youth, zeg het je net een Jamaican Ja, nu gaan we heel hard blauw, gas borrow Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever dan. Ja, nu gaan we heel hard blauw, gas borrow Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non stop in mij, hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo yeah, yeah. Heel hard plat gaan sparren die ik voel, die was niet altijd zo Ik Doe ik op de stop in mij, hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever zo solo uh, We the best music uh, Another one stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer.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 Moving my soul, yeah, you're spiritual. They hate it when you notice me. Make everybody else invisible. Breaking all the rules. Uh-huh. So above the law. I'll be your excuse. Damn right. Uh, you don't go wrong, no. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer.